Vijf uur. Dit is Jeroen Tjepkema. Het doet onderzoek naar mogelijk gesjoemel met declaraties door oud-werknemers en bedrijven op Schiphol. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie, waar de fiscale opsporingsdienst ondervalt aan NRC. De krant schrijft dat er 10 tot 15 verdachten en getuigen zijn gehoord door de FIOD. Het gaat om oud-medewerkers van de luchthaven en van installatiebedrijven bij de vastgoedtak van Schiphol. In augustus schreef de krant al over grootschalige fraude. Privéverbouwingen en andere gunsten zouden op kosten van de luchthaven zijn uitgevoerd. Dat zou mogelijk zijn geweest door de rommelige boekhouding. Oud-SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd, schrijft het AD. In de krant bevestigt partijvoorzitter Meijer het verhaal. Hij heeft Van Bommel nog niet uitgeschreven en nodigt hem uit voor een gesprek. Van Bommel keerde na de parlementsverkiezingen vorig jaar niet terug in de Kamer. Hij werkt nu als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle. Er was geen sprake van een conflict, zei Van Bommel destijds. Waarom hij de SP nu de rug toekeert is onduidelijk. Hij is onbereikbaar voor commentaar. De partij wil nu met hem om tafel. Volgens mij is er volop ruimte voor interne kritiek bij de SP. Bij een busongeluk in Colombia zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Het voertuig werd op een berghelling meegesleurd door een aardverschuiving. In de bus zaten zeven mannen, vijf vrouwen en een baby. De bus was zaterdag onderweg in het midden van het land toen de chauffeur werd overvallen door de lawine. Waarschijnlijk was de aarde gaan schuiven door de zware regenval van de afgelopen tijd. Reddingswerkers onderzoeken nog of er misschien meer voertuigen zijn meegesleurd. Het weer, vooral in het midden, oosten en noorden, valt soms natte sneeuw. Overdag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog... met vooral in het westen wat zon en het wordt 4 tot 9 graden. Dinsdag is het bewolkt en vooral in de middag kan er wat regen vallen.